Dielke met het NOS-journaal. Het dodental van de troop 20. 31 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte grote overstromingen en landverschuivingen. Veel huizen, bruggen en wegen zijn verwoest. Volgens de premier van het Caribische eiland is Dominica 20 jaar teruggeworpen in de tijd. Erika is nu op weg naar de Dominicaanse Republiek... en naar verwachting bereikt de storm maandag de Amerikaanse staat Florida. Daar is de noodtoestand afgekondigd. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon wil dat landen meer doen om te voorkomen dat vluchtelingen omkomen op weg naar Europa. Hij roept regeringsleiders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Volgens Ban moeten ze medeleven tonen en voldoen aan hun internationale verplichtingen. Hij vindt dat landen vluchtelingen niet mogen weigeren op grond van religie. Ook mogen mensen niet worden gedwongen terug te keren naar gevaarlijke gebieden. Volgens de VN komen er dagelijks 40.000 vluchtelingen bij. Een Amerikaanse jongen van 17 is veroordeeld tot 11 jaar cel voor zijn steun aan IS op Twitter. Ali Amin uit Virginia had een Twitter-account waarmee hij geld inzamelde voor IS en voor reizen naar Syrië. De laatste tijd zijn meerdere jongeren voor steun aan IS veroordeeld, maar Amin is de jongste tot nu toe. Ilko Sint-Nicolaas is op de WK Atletiek in Peking niet meer van start gegaan op de tienkamp. De atleet heeft een blessure die hij opliep bij het hoogspringen op de eerste dag van de tienkamp. Tot die tijd lag hij op koers voor een medaille. Sint-Nicolaas hoopte dat hij op de tweede dag weer fit van start kon gaan, maar hij moest dus opgeven. Het weer, hier en daar kan het mistig zijn. De temperatuur ligt vannacht rond de 12 graden.